Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. De paus heeft de paaszegen uitgesproken. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Het is een traditie op Eerste Paasdag dat de paus de zegen voor de wereld uitspreekt. Dat deed hij vanwege de corona-epidemie niet vanaf een bomvol Sint-Pietersplein... maar net als vorig jaar voor een klein groepje mensen in de Sint-Pietersbasiliek. Malgrado questo, ed è scandaloso, non cessano i conflitti armati e si rafforzano gli arsenali militari. E questo è lo scandalo di oggi. In zijn paasboodschap haalde de paus hard uit naar landen die tijdens deze pandemie doorgaan met oorlog voeren en meer geld uitgeven aan defensie. Dat is schandalig, zei hij geef duidelijk aan of je in een kabinet met VVD-leider Mark Rutte wil zitten of niet. Die oproep deed SP-leider Lilian Marijnissen aan haar collega's in het televisieprogramma WNL op zondag. Ik heb mevrouw Kaag ook in het debat al op bevraagd. Ja, als zij zo stellig zegt, onze wegen scheiden hier. Ze had het over een patroon van vergeetachtigheid. Eh, nou, de tekst van de motie van afkeuring, die ligt er ook niet om natuurlijk. Ja, dan vind ik het wel een rechtvaardige vraag om te stellen, om duidelijkheid te geven. Gisteren liet de ChristenUnie al weten dat zij in een nieuw kabinet niet willen samenwerken met VVD-leider Mark Rutte bij een ruzie in Vught in Brabant zijn gisteravond drie mannen opgepakt. Twee verdachten zouden op straat een man hebben mishandeld. Het slachtoffer had een wapen bij zich en is daarom ook aangehouden. En Roland Garros moet waarschijnlijk voor het tweede jaar op rij worden uitgesteld. Dat komt door het hoge aantal coronabesmettingen in Frankrijk. De Franse minister van Sport zegt dat er wordt gekeken naar een nieuwe datum. Het tennistoernooi is eigenlijk in eind mei, maar er wordt nu mogelijk verplaatst naar het najaar. Het weer nog veel wolken, maar het is wel droog.